uur. Eefje kunnen met het NOS-journaal. In het na een gebed riepen de gasten Trump op om meer te doen aan de veiligheid op scholen. Een geëmotioneerde vader die zijn dochter verloor bij de schietpartij vroeg Trump hoeveel leerlingen er nog moeten worden doodgeschoten voor er actie komt. Het moet hier stoppen, zei hij woedend. Vorige week schoot een 19-jarige man op een school in de plaats Parkland 17 mensen dood. Trump heeft gezegd dat hij nadenkt over het bewapenen van schoolmedewerkers. Premier Rutte heeft tijdens een bezoek aan de Britse premier May duidelijk gemaakt dat de Britten haast moeten maken met de brexit. Hij wil graag zo snel mogelijk weten hoe het vertrek van de Britten uit de EU eruit gaat zien en hij hoopt dat de handelsbetrekkingen zoveel mogelijk behouden blijven. In Parijs leven op dit moment bijna 3000 mensen op straat. Die wonen verspreid over de stad in bijvoorbeeld stations, parken of steegjes. Het is voor het eerst dat er een officiële telling is gehouden. Het stadsbestuur, vrijwilligers en organisaties gingen één nacht de straat op om de daklozen te tellen. De cijfers zijn nog niet volledig, want er verblijven veel mensen in de tijdelijke winteropvang. In totaal zouden er zo'n 5000 zwervers zijn in Parijs. Bij een busongeluk in het zuiden van Peru zijn 44 mensen om het leven gekomen. De politie zegt tegen persbureau EPI dat er ongeveer 20 mensen gewond zijn geraakt. De dubbeldekker raakte in de provincie Arequipa van de weg en viel van een klif. De bus viel zo'n 200 meter naar beneden. Waardoor de bus in Peru van de weg raakte is onbekend. Het Internationale Rode Kruis onderzoekt berichten over seksueel wangedrag door hulpverleners. In een besloten Facebookgroep met ruim 4000 huidige en oud-medewerkers luchten meerdere mensen hun hart. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt de berichten zeer serieus te nemen. Het weer nog, een heldere en droge nacht, min 2 in het westen en min 5 in het noordoosten.